Iedereen weer van harte welkom bij donderslag. De 47e alweer, nee de 48e alweer. En de tijd die vliegt. En laten we hopen dat de komende twee uur wat langzamer gaan, want ik heb weer lekkere muziek in de gang staan tassen vol. Maar daar kan ik in de komende twee uur niet alles uit wegdraaien. Ik ga dus keuzes maken en ik hoop dat ik er voor jullie eh, een hoop goede platen tussen heb zitten. Een hoop goede muziek. Maar daar ben ik niet zo bang voor, want ik heb zoveel. Dat moet goed komen. We hebben vandaag ook weer de vaste rubrieken en die komen tot bieruur ook allemaal langs. Straks ga ik even bellen met Rob Ricard en ik ben zeer benieuwd naar zijn platenkeuze. Om half drie gaan we luisteren naar Theo Verriet met zijn blablablog. blog. En in het eh, tweede uur draai ik de donderdisk van vandaag. En ik heb weer een recept via de e-mail ontvangen en dat komt om kwart voor bier langs. Nou, dat zijn voor nu genoeg huishoudelijke mededelingen. We gaan ons bezighouden met muziek om te beginnen een lekker nummer van Ilse de Lange, een nummer geschreven door John Hyatt. Het heet Riding with the King. up to that mansion on a hill. sharp like a razor and a heart of gold. I had a guitar hanging just about a waist high, and I'm gonna play that thing until the day I die. dat was Ilse de Lange tijdens een eenmalig concert waar zij alleen muziek speelde van John Hyatt. Helemaal van Down Under, Australië heb ik het over. Daar vandaan komt de Little River Band. Het klinkt allemaal heel erg als de West Coast muziek dat uit Los Angeles afkomstig is van begin jaren 70. Maar het is wel even mooi vind ik. Eh, dit komt uit 1982. It's a long way there. even bellen met onze eh, platenkeuzelaar Rob Rikaar. Dit is Radio 501. Het is weer eh, eventjes na twee. Eh, er is weer een nieuwe donderslag aan de gang. We zijn weer druk bezig. En dan bel ik altijd, zoals iedere week, eventjes met Rob Rikaar. voor een tip van de sluier van zijn fabuleuze platenkeuze. Straks weer om half bier. In het tweede uur is dat. Rob Rikaar aan de andere kant, volgens mij. Klopt dat? Dat klopt hoor. Ja, fantastisch. Goedemiddag. Ehm, ik bel eventjes voor een tip van de sluier. Want jij hebt natuurlijk wel nagedacht over eh, de platenkeuze straks om half bier. Ja. En heb jij een, een hint, een tipje? Het is, um, het is weer, want ik wist dat niet zeker hoe dat vorige week afgelopen is met, eh, met die shoegazing. Ja, dat is heel goed afgelopen met die shoegazing. Ja, maar of Asobi uh, Seksu, of die nou telde als dame of niet. Oh, dat bedoel je. Dat weet ik eigenlijk niet. Seizoen ze zong wel, maar ja, er was ook een man bij, hè? Er was ook een man bij, ja. Dus ik heb nu maar toch maar voor de zekerheid nog even, denk ik, nou, ik gooi er toch nog even een verhaal tegenaan. Toch wel. Dat we nog maar op het gemiddelde komen, hè? Ja, jij, jij wel. Dus, dus. het is een vrouw uit 1953. Is dat een geboortejaar? Of, eh, Ja. ja? <clears throat> en ze heeft de eerste album in 1978 opgenomen. En die oh. komt uit, eh, uit de overkant. De overkant? dus de oceaan. Over de plas heen? Ja. Dus eh, Amerika? Ja, en het is, eh, het is eh, country blues rock, folk. Country blues rock, folk. Ehm, ja, nee, daar is het te oud voor. Nee, ik dacht aan Dolly Parton, maar die, eh, die is ouder. Nee, die is geen country blues rock folk, die is alleen maar country. Ja, en van plastic. Nee, country blues rock folk is het. Ja. Ehm, ja, nou, ik... Denk maar na. Ze, ze zingt alleen, maar speelt ze ook gitaar? De singer-songwriter is het. Hè? En ze speelt eh, ook gitaar, denk ik, want ze staat met de gitaar eh, op de foto. Oh, singer-songwriter. Ja. Ze is eh, zelfs genoemd als America's Best Songwriter bij Time Magazine in 2002. Oei. Ehm, ik doe één gokje en als die fout is, dan gaan we een plaatje draaien. is goed. En als die goed is, gaan we ook een plaatje draaien. Ja, dat is ook goed. Um, Roddy Blok. Fout. Nou, dan gaan we een plaatje draaien en dan bel ik je straks weer eventjes om half bier voor de fabuleuze platenkeuze. Jij hebt, en dat is heel prettig, een mooie buitenkant. En jij bent, en dat is ook heel prettig, ook lekker bij de hand. Zo lekker bij de hand, zo lekker bij de hand. Jij bent zo lekker klein lekker in de hand. Ik had jou dicht bij mij, zo lekker bij de hand. Zo lekker bij de hand, zo lekker bij de hand. Jij bent een topmeid, jij bent stoer en charmant. Ben ik de weg kwijt, dan neem jij mij bij de hand, bij de hand, bij de hand. Jij hebt, en dat is heel prettig, een mooie buitenkant. En jij bent, en dat is ook heel prettig, ook lekker bij de hand. Zo lekker bij de hand. Zo lekker bij de hand. Jij bent heel handig, jij helpt mij vaak uit de brand. Jij bent verstandig, jij houdt mij dan in de hand. Jij bent zo lekker klein. Leg lekker in de hand. Ik haal jou dicht bij mij. Zo lekker bij de hand. Zo lekker bij de hand. Zo lekker bij de hand. Zo lekker bij de hand. is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Je hoorde de Regers met beide Hand. Nu Lady Antebellum met Our Kind of Love. Lady Antebellum, country eh, pop uit Amerika van het album Need You Now. Je hoorde eh, Our Kind of Love. Uit eh, Engeland afkomstig is Kevin Coyne. Zijn laatste levensjaren woonde hij in Duitsland. En van het album Marjorie Razorblade komt het prachtige Jackie en Edna. Vanuit de regio is friesland dit is 501. 501. 24 7 Internet only. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. You call me Jackie. I call you Edna. Sitting in the green arcade. Laughing at the paper hats we made. The white sea wall. The boarding house Sitting round the table, your sister, mother, brother, a little boy. Now I'm so lonely, just a picture of you. Stuck up in my bedroom, everywhere I go, I think of you. Why can't we go on, darling, like we did before? should be ever open, ever open door. Now I'm so lonely, lost and all alone. They say you're married with children of your own. Call me Jackie. seagulls around, surf breaking, water sound, a big arcade, the noise inside, seeing you drift down the pier, oh how your great skirts glide, you know it's right, it can't be wrong, just two weeks one summer. Didn't last so very long. Why can't we go on, darling, like we did before? Life should be ever open. somewhere de binnenstad van Horen. de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is Have I Right van de Honeycombs uit 1964. Donders Trent Darby, If You Let Me Stay. Dit is Radio 5. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey, hemel! De Blabla-blog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 17 maart 2011. Rare campagne. Ik zie in de verte een advertentie van Albert Heijn hangen. Of is Albert Heijn nu net zo goedkoop als C1000? Kan ik vanaf deze afstand nog net lezen. Daarnaast staan twee volle kassabonnen afgebeeld. Tja, wat zal dat kosten, zo'n volle kar boodschappen bij Albert Heijn? Vraag ik me af. Toch al snel een euro of 55 of 60, gok ik. Als ik dichterbij kom, zie ik dat ik er best behoorlijk ver naast zit. Die kar boodschappen kost me bij Albert Heijn bijna 70 euro. Albert Heijn is goedkoper dan je denkt, hebben ze er ook nog bij geschreven. Ik vind het maar een rare campagne. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Luister naar die sax. Dat komt van het album Brother Where You Bound uit 1985. Het is van Supertramp en het heet Stil. Elof. Heerlijk, Supertramp. We gaan naar de Donderslag Huisband. John Lennon oftewel de Beatles.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 Dit herken je wel. Dit is Everybody Hurts in de unplugged versie van The Course. this life. wrong Everybody hurts someone. the De Radio 501 Flashback. De Radio 501 Flashback is vandaag in donderslag van Lou Reed van het album Transformer.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 <laughs> het leukste dagje uit is een dagje vrijwilligerswerk. Doe mee met NL Doet op 18 of 19 maart. NL Doet, het betere dagje uit. NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Het Van Gogh Museum nodigt u uit voor een unieke tentoonstelling van Pablo Picasso in zijn Parijse periode van 1900 tot 1907. En Dansgroep Amsterdam danst iedere vrijdagavond ook nog een speciaal op Picasso geïnspireerde dans in het museum. Deze prachtige tentoonstelling is te zien van 18 februari tot en met 29 mei in het Van Gogh Museum te Amsterdam. Kijk voor meer inspiratie op vangoghmuseum.nl. Zullen we gamen? Nee. Een filmpje kijken dan? Muziek luisteren? Mm. Beetje rondhangen en naar de chickies kijken. Maar wat wilt u dan wel? Klaverjassen. Wat doe jij op 18 of 19 maart? Doe eens een dagje vrijwilligerswerk. Verzamel een groep vrienden of klasgenoten en vind een leuke klus op nldoet.nl. NL Doet, het betere dagje uit. NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds heb zand onder mijn avonds, ik heb zand op mijn benen. Heerlijk hè, om op vakantie te gaan. Maar wist u dat veel mantelzorgers nooit op vakantie kunnen? Zij zorgen dag in dag uit voor hun chronisch zieke moeder of voor hun kind met een ernstig lichamelijke handicap. Vakantie zit er voor hun niet in. Of wil jij die verzorging een paar dagen overnemen? Dan kunnen zij ook eens op vakantie. Ga naar handeninhuis.nl en meld je aan. Hetty Heiting namens Handen in Huis Mantelzorgvervanging Nederland. Als je kookt met een schort, verklein je het risico op vieze kleren. Je weet niet zeker dat je geen vlekken krijgt door onverwacht spetterende saus, maar je doet je best om het te voorkomen.